Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Vicepremier Ascher vindt de fouten die Defensie in Mali heeft gemaakt... zwaar genoeg voor minister Hennis om af te treden. Maar eerst moet de Tweede Kamer er dinsdag over spreken... zei Ascher na de kabinetsvergadering. Zij er duidelijk bij dat de afweging aan de minister is. Hennis zelf zegt ook eerst het Kamerdebat te willen voeren. Gisteren concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Defensie tijdens de VN-missie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Bij een ongeluk vorig jaar met ondeugdelijke granaten kwamen twee militairen om het leven en raakte er één zwaar gewond. Commandant der strijdkrachten Middendorp heeft de ouders bezocht van de twee militairen die vorig jaar omkwamen. Middendorp zei dat hij met zijn bezoek zijn steun wil betuigen. Zij hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Voormalig VVD-politicus Robin Linschoten moet wegens belastingfraude twee maanden de cel in. De rechter veroordeelde hem tot vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij bewezen dat Linschoten drie jaar lang te lage omzetten van zijn twee BV's heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Tegen Linschoten was 200 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Linschoten zei eerder dat hij slordig is geweest, maar dat er geen sprake was van opzet. Hij legde de schuld bij zijn boekhouder, die hij onvoldoende zou hebben gecontroleerd. Voor het eerst in jaren is de groei gestopt van het aantal Airbnb-appartementen in Amsterdam. Uit cijfers die de gemeente verzamelde blijkt dat in de eerste helft van dit jaar het aantal is gedaald van ruim 15.000 naar ruim 13.500. Amsterdam doet steeds meer tegen illegale verhuur via Airbnb. En volgens wethouder Evans werpt dat beleid zijn vruchten af. Het weer in het oosten geregeld zon, in het westen kan een bui vallen. Het is 20 tot 25 graden. Tegen de avond zwaardere buien mogelijk met onweer. In het weekend en volgende week wordt het wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 3 kilometer bij Eembrugge. Op de A8 richting Amsterdam ook 3 kilometer voor knooppunt Zaandam.